Maar dan heb ik het over... Wim van der Vliert. Talking to the Moon. Geschreven door Don Henry. de stem van Steve Earl. Hij heeft het live opgenomen in Austin. Hij werd bijgestaan door Ron King, Ken Moore, Bucky Baxter, Harry Stinson en Mike Mackham. And straighter than a preacher, as long as I'm alive But I don't know how long I'll last But it's just a Van Austin. En dit, dit is Lee van Helm van de CD Dirt Farmer. CD is helemaal door zelf voorgeschreven en uitgebracht in 2007. Hij heeft hem laten produceren door Larry Campbell. zijn cd Dirt Farmer, The Girl I Left Behind. En dit is een man met een echte country stem, zo wordt hij tenminste omschreven. Ik heb het over Mark Chestnut. Van de cd Rolling With The Flow. When You Love Her Like Crazy. She'll come, I'll drown everything in run. She'll ask, she'll give. wants Take all my money and take all my time There's nothing of mine cd Extreme. Colin Ray heeft hem uitgebracht. Ik heb u dit al vaker laten horen. A man of my word. I'm a man of my word. I mean what I say. My pledge is my bond. That's just my way. When you've made a promise to someone who Joe Stone, Ian Tyson. And Other Love Stories. Een prachtige stem van deze Ian Tyson. En je kunt horen dat hij niet zo eh, heel erg jong meer is. En dan zingt hij ergens ook van... Ik zou willen dat ik wel een heel stuk jonger was als dat ik nu ben. En dit, dit is singer-songwriter Tim Grimm. Heeft die cd ook helemaal zelf voorgeschreven. and he filled it full of water. Then he found a skiffle boat and sailed out upon her. He rode into Kentucky where he found the farmer's daughter whose father called her sister and whose sister called her Margaret. Margaret had a lazy bone just beneath the skin. It was hidden by her beauty and it never talked to him. The old man found a cabin, Margaret found a wooden leg. Made himself a banjo that he seldom ever played. First you get the horse, then you get the cart. Then you get the Holy Ghost that helps you make the art. Then you get the light blind. His hair was long and shaggy, just like his son before, who cursed the money lenders and who railed against the war. Nothing much is different now, except everything was fast. Now the folks had aeroplanes and fought the guns and bracht hij de cd Wilderness Plots uit. In 2008 Holding Up the World en Form Songs in 2010. En dit komt van die tweede cd af. Holding Up the World, zo heet hij. En dit was het liedje The Girl, door hem eh, zelf geschreven door Tim Gunn. En als je denkt van wie is toch nou die dame die daar zo mooi doorheen zat te zingen? Dat is Jenny DeVoe. En deze dame, zij luistert dan weer naar de naam Susan James. Heeft zelf ook weer een cd uitgebracht. A weed is not a weed. When it grows where it belongs. Dubbelzinnige tekst eigenlijk een beetje. Highway, Ghosts, Hearts and Home. Zo heet die cd van die Susan James. drunk He didn't know how to raise a little girl He didn't know much But on nights that he was sober Her eyes, they'd be so bright He'd let her wear mama's pearls They'd dance at night They'd dance at night the bell. cemetery road Hij is geboren in Texas en eh, hij is eh, opgegroeid in eh, Oklahoma. En daar had hij kennis gemaakt met de Red Dirt Music. En dat is daar een beetje de naam voor de country music. Alleen het is dan een beetje ruiger, een beetje groffer. En voordat hij dat wist dat hij eigenlijk liefhebber was van de country music. Hij werkte al als DJ aan lokale radiostations. En dan is hij ook nog eventjes antiek dealer geweest voor een aantal jaren. De muziek die begon een beetje op achtergrond raken. Totdat hij Lisa ontmoette. En Lisa, dat is dan weer een dame die hem zover heeft gekregen... dat hij samen met haar weer wat eh, muziek ging schrijven... en hebben samen een cd opgenomen. Ze noemen de cd Art and Lisa, Liza, Healing Time. En eigenlijk zingen ze om de beurt van een liedje, hoor. Mother of Pearl werd gezongen door die, eh, door die eh, Art... en dit wordt dan gezongen door Liza. Broken Without You. is broken without you My life will never be the same Forgive me for all the ways I doubt you But I can't see the truth through the pain I know your life is just beginning Dus hij bespeelt de mandoline en heeft ook heel veel eh, inbreng gehad in deze cd van Art en Liza. Redney Foster, Del Rio, Texas, 1959. Just call me lonesome, heartbroken and some. Eh, hem zelf geschreven. En eh, Steve Fisher die heeft de zaak allemaal geproduceerd. Van deze man heb ik vorige week ook al een nummer gedraaid. En zal ik zo dadelijk nog een nummer draaien. Gewoon omdat ik hem zo ontzettend goed vind. Dit is het titeltrek van die cd. Not a moment too soon. Tim McGraw. I was standing at the end. inside Dan Huff. En die bespelen de electric guitar, want daar staan twee namen op. En Matt Rollings, hij heeft de piano in zijn handen. Tenminste, onder zijn handen. Dit nummer, Not A Moment Too Soon, is geschreven door Wayne Perry en Joe Bornhill. Zoals ik daarnet al zei, ik wil u nog één nummer laten horen. En dat is zo'n nummer wat ik al vaker gedraaid heb. Veel vaker gedraaid heb. Geschreven door Greg Martin en Larry W. Johnson. U herkent het al, hè? Don't Take The Good. daddy was taking him fishing when he was eight years old. A little girl came through the front gate holding a fishing pole. het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft in een toespraak gezegd... dat de noodwetgeving in zijn land na 48 jaar wordt opgeheven. Wel waarschuwde hij dat de nieuwe wetten niet mild zullen zijn voor opstandelingen. Ook zei Assad dat er een kloof is tussen de regering en het volk... en die moet volgens hem snel worden overbrugd. In Syrië zijn er al een maand protesten tegen het regime. Daarbij zijn doden gevallen. Gisteren gingen tienduizenden mensen weer de straat op om meer vrijheden te eisen. De agent die afgelopen week in Buffalo werd doodgeschoten... wordt woensdag met korpseer herdacht. In de Groningse Martini-kerk wordt een speciale herdenkingsdienst gehouden. Veel politiemensen komen er naartoe om hun collega de laatste eer te bewijzen. De politieman wordt in besloten kring begraven. Uit eerbetoon dragen alle motoragenten die morgen de Amstel Gold Race wielerwedstrijd begeleiden een zwarte rouwband. De doodgeschoten man was ook een motoragent. In Zagreb hebben duizenden Kroatische oorlogsveteranen gedemonstreerd tegen de veroordeling van een oud-generaal door het Joegoslavië-tribunaal. De Kroaat Ante Gotoniva kreeg gisteren 24 jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan wreedheden tegen Serviërs in 1995 tijdens de Joegoslavië-oorlog. Hij had opdracht gegeven om duizenden Serviërs te vermoorden of te deporteren. Veel Kroaten beschouwen hem als een oorlogsheld en vinden dat hij om politieke redenen is veroordeeld. In Alva aan de Rijn heeft de politie na een flyeractie tientallen nieuwe getuigen gevonden van de schietpartij van vorige week. Een aantal getuigen heeft mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek. De politie deelde in vier winkelcentra ruim 15.000 flyers uit... om meer mensen te vinden die tijdens de schietpartij in de buurt waren van een van de winkelcentra. In winkelcentrum Ridderhof heeft het winkelend publiek twee minuten stilte gehouden. De bezoekers herdachten daarmee de slachtoffers van de schietpartij. Het weer, het is wisselend bewolkt, morgen vrij zonnig... maar smiddags in het binnenland bewolkt en een kleine kans op een bui. Het wordt gemiddeld 15 graden.